Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Weet jij wat dividend is of wat annuïteitenhypotheek betekent? Nee? Nou, dan ben je niet de enige. Jonge mensen hebben niet genoeg kennis van geldzaken om goede keuzes te maken, dat zegt de SNS-bank. Vooral als het gaat over een hypotheek of beleggen gaan we vaak de fout in. Volgens onderzoekers daar komt het onder meer door moeilijke taal en onduidelijk lange zinnen in brieven. De bank roept de overheid, banken en andere organisaties op om vaker normale mensentaal te gebruiken. NAVO-landen praten op dit moment in Brussel over de raketinslag gisteren in Polen. In de buurt van de grens met Oekraïne was een explosie bij een dorpje. Twee mensen hebben dat niet overleefd. Defensieminister Ologren hoopt dat alle landen hun hoofd koel houden. Dat betekent dat we eh, eerst moeten weten wat de feiten precies zijn. Eh, en twee, hè, dat, wat het ook is, het is een incident aan de Pools-Oekraïnse grens. Daar hebben we eigenlijk steeds ook rekening mee gehouden dat dat kon gebeuren. Er is een oorlog gaande in Oekraïne. Rusland bestookt dat hele land. Dus dit is een, eh, een risico wat we al eerder hebben gezien dat het zou kunnen gebeuren. Dus we moeten daar verder niet van in paniek raken. Integendeel, laten we nou gewoon cool en collected blijven. Dat is het beste. Het is vandaag dik 33 graden in Qatar. En dat is warmer dan gedacht, zei bondscoach Louis van Gaal net op een persconferentie. Ja, dit is geen voordeel voor... Eh, mensen uit een kikkerland. Alhoewel dat kikkerland natuurlijk ook eh, tussen aanhalingstekens eh, geschreven kunnen worden. Want ja, eh, we hebben tegenwoordig ook in Nederland eh, hoge temperaturen. Bij de wedstrijden staat straks de airco te loeien. Prima voor elkaar, zegt Van Gaal, die het sowieso wel naar zijn zin heeft. De faciliteiten zijn geweldig. Het trainingsveld, wat eigenlijk het belangrijkste is, is top. Beter kan gewoon niet. Kortom, zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. ja. Dat heb ik zeker. Dan nog het weer. Best wel wat zon. Alleen in, de, in het noordoosten is het grijs en regenachtig. Later vandaag trekt het overal dicht. En vanavond is er opnieuw regen. Het wordt 12 of 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 10 kilometer met een kwartier oponthoud. A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.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 a d'abord une Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva, et Valérie, mais mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste samen met Camilla Cabello opende met Mon Amour, gevolgd door Françoise Hardy en Michel Sardou. Dankzij Matthijs van Niekerk en Rob Kemps is het chanson weer helemaal in. Quand je me tourne vers mes souvenirs Je revois la maison où j'ai grandi Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Il savait rire, tous mes amis. Il savait si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir. j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour dix fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quittée, Enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin que ce soit côté jardin, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant. Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts, en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. is een alleskunner. Dat bewijst hij ook met het Nederlandstalig album Gewoon Willem, met een drietal songs daarvan afkomstig. Gek dat ik u nu pas zie, maar u bent mijn laatste hoop. Want het schijnt dat u alle wonden weet helen. Ik heb alles geprobeerd, maar ik kom niet uit de knoop. Nu is het tijd mijn pijn met u te delen. Ik weet, ik heb mezelf dit aangedaan. Maar maak er alsjeblieft een einde. Play in de Spotlight. Daar sta ik, bal in de hand, schoenen versleten. Voor het huis op die foto van toen, bijna vergeten. En ik wist niet dat ik hem miste jochie van toen. Hart op de tong, een hoofd vol met dromen. Dagen te kort en zeeën van tijd. Alles lag open. En het voelt ineens als gisteren. En ik blader door de nu. De man van nu. De man van nu. Het jochie van toen. Daar staat hij, daar op het strand, om nooit te vergeten. Dat waren wij. underwater wij vandaar ook staan. Een verschil van zon en maan. Zo komen we niet verder. Dan komen we nooit ergens aan. Alleen maar ergens vandaan. Is er nog een reden om te wachten? Waar wachten we nog op? Struikel je nog steeds over gedachten? Sta je recht Ezra en Louis Capaldi zijn van de partij met Nightshift, Green Green Grass en Wild Grey Ocean. lifted another home. I know you're not alone on the night shift. Gonna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be alone. home. I know you're not alone in the night shift. You found another home. I know you're not alone in the night shift. Triple play. Triple play. Triple play. But she moves like lightning And she counts to three Then she turns out all the lights And says she's coming for me Now put your hands up This is a heist And there's no one in here living Gonna make it out alive when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Green, green girl. Onbegrijpelijk dat ze in ons land maar een klein hitje heeft gehad met Foy Acer. Voorafgaand, daaraan luisteren we naar No Tango Dinero en Valentin de la Sierra. tus engaños, te vas a arrepentir. Ya callé. is een programma boordevol afwisseling. Shocking Blue was wereldberoemd getuige nummer 1 hit in de States met Venus. Ook Hello Darkness en Never Marry a Railroad Man werden zeer bekend. She's got aandacht voor de klassiekers. volgende week. Dag! Ik hou van ik niet bij je ben. moest even weg een paar dagen, zonder haar naast me. Om een antwoord te vinden op een paar vragen. De waan van alle dag kan soms zwaar dragen. En is de afstand wat je visie laat draaien. Ik heb wat rust ingelast voor de leegte. Ik heb wat boeken ingepakt om te lezen. Onzichtbaar in de camouflage van het alledaags. Gewenning doet de mens snel vergeten. Ik besluit om te lopen naar een stad. Een diner van één in een leeg restaurant. <laughs> Ik kijk omhoog en zie een kleur rood in de lucht. Die me doet denken aan je favoriete shirt. Ik tel hier alle dagen af. Tot ik bijna weer naar huis toe kan. Ik hou het aller Ik hou aller het leven dat we leiden Dat is geen even tijd, dat is alles wat ik wil Om mezelf weer te zien als onderdeel van het grotere geheel Vanaf hier is alles oké, wij samen ook één En als je wil neem ik het thuis zeg voor je ook mee Want dat is prachtig Zelfs de kleine dingen waar ik mij aan irriteer Normaal dan moet ik hierom lachen Ik pak mijn telefoon en bel je op Om te zeggen dat ik toch wat eerder thuis kom Vreemd dat ik helemaal naar hier moest gaan Om te weten wat ik al lang wist ik hou het aller, aller, aller, allermeest van jou. Vreemd dat ik helemaal naar hier moest gaan. Te weten wat ik al lang wist. Ik hou het aller, aller, aller, allermeest van jou. Als ik niet bij je ben. Ik tel hier alle dagen af. Tot ik bijna weer naar huis toe kan. Ik hou het aller, aller, aller, allermeest van jou. Als ik niet bij je ben. zit ik hier op deze plek ik mij ineens besef Ik hou het aller, aller, aller, van jou Als ik niet bij je ben Ik hou aller, aller, van jou Als ik niet bij je ben hou van Made in Holland the sky with a darker shade of blue and a lighter tone and the brightest white.